4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Utrecht stopt op 1 juli met gratis wifi in het centrum. Het was de eerste grote stad met een publiek draadloos netwerk... maar binnenstadbezoekers hebben er steeds minder behoefte aan... door goedkope en snelle databundels... en door roaming voor bezoekers uit andere Europese landen. De gemeente heeft nog wel geprobeerd om een nieuwe partij te vinden... die het netwerk in stand wilde houden. Dat is niet gelukt. Geen enkele marktpartij wil de kosten dragen. Universiteiten en hogescholen krijgen voortaan meer vaste bedragen. Tot nu toe wordt het geld verdeeld op basis van het aantal studenten. Minister van Engelshoven wil voorkomen dat onderwijsinstellingen te veel bezig zijn om zoveel mogelijk studenten binnen te halen. Bij een ongeluk tussen twee sportvliegtuigjes in Brabant zijn twee doden gevallen. zijn de twee inzittenden van het vliegtuigje dat is neergestort bij Willemstad. Het andere vliegtuigje kon een noodlanding maken. Of de twee inzittenden van het toestel gewend zijn, eh, gewond zijn pardon, is nog onduidelijk. Allebei de vliegtuigjes stegen vanochtend op vanaf een vliegveld bij Breda. Het neergestorte toestel zou in de lucht plotseling van richting zijn veranderd. Volgens het ANP zaten in beide vliegtuigjes ervaren piloten en waren ze bezig met een formatievlucht de openingswedstrijd van de Afrika Cup vanavond tussen gastland Egypte en Zimbabwe gaat mogelijk niet door. De voetballers van Zimbabwe dreigen met een staking omdat ze nog geld te goed hebben van hun voetbalbond. Het elftal heeft gisteravond ook niet getraind. De Zimbabwaanse spelers zeggen dat ze nog recht hebben op een bonus van een eerder toernooi en ze willen een voorschot voor deze Afrika Cup. Ook spelers van Cameroen dreigen met een boycott van het toernooi, ook vanwege geld. Zij moeten dinsdag spelen, maar ze weigeren naar Egypte te vliegen. Het weer, zon, stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 20. In het weekeinde zon en droog. Morgen 20 tot 25 graden. Zondag bijna overal boven de 25. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland is begonnen. Inmiddels 11 files. Er zijn er twee die wat meer vertraging geven. De A9 Amstelveen-Den Helder tussen Akersloot en Heilo. Minstens 10 minuten in de file. En op de A27 Utrecht-Almere verlies je meer dan 20 minuten in het stuk tussen Beeldhoven en Huizen.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 It's just easier than dealing with the pain. Run away. Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. Someone said you was asking after me, but I know you best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet?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 Farewell tequila, so long margarita, lady sativa. I hate to leave ya, don't want the pressure. I don't need a lecture. No, thank you, honey. God bless. with the demons, can't wait to be normal. Right after this weekend, I'm done with the drama.